Kees met het NOS-journaal. De Tweede Kamer. Vanavond sprak een ruime meerderheid zich uit voor het uit de grondwet halen van de huidige methode van benoemen door de kroon. Daarmee is nog niet duidelijk hoe burgemeesters in de toekomst benoemd gaan worden. Minister Olengren vindt het nog te vroeg om zich daarover uit te spreken. Als ook de Eerste Kamer met een tweederde meerderheid akkoord gaat met de grondwetswijziging, wordt een gekozen burgemeester mogelijk. In Amsterdam-Zuid is een man op straat neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweken. Volgens het parool gaat het om een liquidatie van een bekende crimineel die al langer op een dodenlijst stond. Hij zou betrokken zijn bij een vete in de Amsterdamse onderwereld. Kort na de schietpartij is in Duivendrecht een brandende auto aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of dat de vluchtauto is. Apple wil de komende vijf jaar 30 miljard dollar investeren in de Verenigde Staten. Dat moet 20.000 banen opleveren, heeft het technologiebedrijf bekendgemaakt. De banen komen niet alleen bij de bestaande vestigingen, maar ook bij een nog te bouwen campus. Verder maakt Apple gebruik van een nieuwe regeling van president Trump om bedrijven tegen gunstige voorwaarden geld vanuit het buitenland terug naar de VS te laten halen. Apple heeft ruim 250 miljard dollar geparkeerd in landen met gunstige belastingregels. Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2021 geen palmolie meer zit in biobrandstoffen. Voor de winning van palmolie worden regenwouden gekapt. Of het daadwerkelijk tot een verbod komt wordt bepaald door de Europese lidstaten, maar Milieudefensie is voorlopig tevreden met de stap van het parlement. Het weer, vannacht trekken de buien over het land.